uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het migrantenschip Sea-Watch 3 blijft nog twee weken aan de ketting liggen in Catania in Italië. De Nederlandse inspectie heeft dat bepaald omdat er volgens de Italiaanse inspectie technische mankementen zijn gevonden. Het schip vaart onder Nederlandse vlag. De afgelopen maanden pikte de Sea-Watch 3 geregeld migranten op uit de Middellandse Zee. Als het aan het kabinet ligt, wordt Curaçao de spil in de hulp aan de noodlijdende bevolking van het buurland Venezuela. De ministers Blok en Kaag melden aan de Tweede Kamer dat het kabinet in overleg met de regering van Curaçao ingaat op een hulpverzoek. Dat werd gedaan door de Venezolaanse interim-president Guaido en de VS. Minister Blok hoopt dat president Maduro toestemming geeft voor de hulp. Nederland wil ook dat er zo snel mogelijk verkiezingen komen in Venezuela. Het kabinet komt met spoedmaatregelen om te voorkomen dat mensen met schulden dieper in de problemen komen. Zo stopt de Belastingdienst nog dit jaar onder meer met het automatisch innen van geld bij mensen met problematische schulden. Ook gaat het bedrag omhoog waarvan mensen in de bijstand moeten leven. Bij een zelfmoordaanslag in Iran zijn zeker twintig leden van de revolutionaire garde om het leven gekomen. Twintig anderen raakten gewond. De aanslag is inmiddels opgeëist door een militante salafistische groepering. De revolutionaire garde is een ideologische militaire organisatie die veel macht heeft en wordt gezien als de bewaker van het Sjiïtische regime. De garde heeft ook een eigen geheime dienst.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 Alle alcohol op mij, alle drugs op mij, alle vrouwen op mij. Ik laat het regenen. Druk, druk, druk, druk, druk, laat het regenen. Druk, druk, druk, druk, druk, laat het regenen. Alle alcohol op mij, alle drugs op mij, alle vrouwen op mij.